ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Een aantal Sudanezen kan het land niet uitvluchten... omdat hun paspoorten nog op de Nederlandse ambassade liggen. Die hebben ze eerder daar naartoe gebracht omdat ze naar Nederland wilden komen. Om te studeren of om een conferentie bij te wonen. Maar de paspoorten zijn blijven liggen. En het ambassadepersoneel is nu weg vanwege de onrust in het land. Het ministerie wil de mensen nu via e-mail verder helpen. En huisartsen die voor zichzelf willen beginnen of een praktijk willen overnemen... zouden daarvoor een startbudget moeten krijgen. Dat zeggen jonge dokters tegen Nieuwsuur. Ze denken dat een zak geld als je begint kan helpen om het huisartsentekort tegen te gaan. Want als je aan de slag gaat als huisarts heb je vaak nog geen inkomen. Merkte ook Joep, hij kon eerst ook geen betaalbare plek vinden en kwam toen in een hotel terecht. Als je een nulpraktijk begint heb je ook redelijk weinig financiële middelen. Terwijl je wel gewoon de hypotheek moet betalen. Want je begint met nul patiënten eigenlijk? Nul patiënten betekent nul inkomen. En met het hotel was toen was het corona, eh, dus alle hotels waren leeg. Zorgminister Kuipers vindt het startbudget ook een goed plan... maar zegt dat de zorgverzekeraars dat dan zouden moeten betalen. En het Songfestival gaat ietsje anders klinken dan je misschien verwacht had. Mia en Dion, die namens Nederland gaan optreden... hebben net een aangepaste versie van hun liedje gezongen op tv. Ter vergelijking, zo zongen ze hun nummer Burning Daylight eerst... En zo klonken ze net in het programma met Khalid en Sophie. in deze nieuwe versie zingen Mia en Dion hoger. Op hun eerdere optredens kregen ze veel kritiek omdat ze vals zongen. Dan nog het weer. De rest van de avond op de meeste plekken droog. Dan nog een graad of 9.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 Because I got my drugs from Amsterdam. This is Triple X Radio with Mal P. Let's groove. ja ja ja ja cha cha cha cha cha cha I yo quiero gozar, yo te quiero ver bailar, yo quiero bailar, yo quiero gozar y ponerte a vacilar, yo quiero bailar, yo quiero gozar, yo te quiero ver bailar, yo quiero bailar, yo quiero gozar y ponerte a vacilar, yo quiero bailar, yo quiero gozar, yo te quiero ver bailar, yo quiero bailar, yo quiero gozar y ponerte a vacilar, yo quiero bailar, yo quiero gozar, yo te quiero ver bailar, yo quiero bailar, yo quiero gozar. me. Dance for me. Move for me. Shake for me. Shake for me. Shake for me. there's tracks that would speak about love and music and unity because, you know, that's what house music represents. That's the heart of house music.